Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Alphen aan de Rijn begint rond deze tijd een speciale bijeenkomst vanwege de schietpartij gisteren in een winkelcentrum. De herdenking is bij het winkelcentrum de Ridderhof. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen zijn er naartoe gekomen. Aanwezig zijn verder onder meer premier Rutte, minister Opstelten en waarnemend burgemeester Eenhoorn. De bijeenkomst wordt live uitgezonden op Radio 1 en Nederland 2. In het winkelcentrum schoot een 24-jarige man gisteren zes mensen dood. Daarna pleegde hij zelfmoord. Van de 17 mensen die gisteren gewond raakten liggen er nog 12 in het ziekenhuis. Justitie in Egypte heeft de vroegere president Mubarak opgeroepen voor een verhoor. De openbare aanklager wil Mubarak aan de tand voelen over corruptie en over de dood van demonstranten. Justitie maakte dat bekend kort nadat Mubarak van zich had laten horen op de tv-zender Al Arabiya. Mubarak zei dat hij en zijn familie zich nooit schuldig hebben gemaakt aan corruptie en dat hij geen tegoeden heeft in het buitenland. De openbaar aanklager wil ook de twee zoons van Mubarak verhoren. Ex-premier Nassif van Egypte is inmiddels gearresteerd op verdenking van corruptie. Nassif was premier van 2004 tot januari dit jaar. Helikopters van de VN en Frankrijk in Ivoorkust hebben de residentie van zittend president Bakbo onder vuur genomen. Doel was het uitschakelen van zwaar geschut. Vanaf de residentie in Abidjan werd vanochtend geschoten op het hotel waar Bakbo's rivaal Watara zit. Ook de Britse ambassade vlak in de buurt kwam onder vuur te liggen. Een woordvoerder van de VN zegt dat een aantal dagen geen militaire actie is geweest, omdat eerst moest worden bekeken wat het resultaat was van eerdere aanvallen.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 Het is opvallend dat eh, in dit programma veel titels zitten met eh, Silence. Ehm, ja, dat eh, is toeval, als toeval bestaat. En, ehm, want ik, ja, ik zoek de muziek uit volgens een bepaald systeem. En dan ehm, dus, dus de cd's komen op die manier gewoon tot mij. Daar eh, heb ik geen actieve rol in. Goed, we gaan door met eh, Lake of Restfulness eh, van Sambodi Prem. Daar is hij weer. In het eerste uur zit hij ook al. ja, en wil je het allemaal meelezen, dan kan dat via peacefulradio.eu. En dan ga je naar Twitter en daar vind je de link naar de playlist van dit programma. Zoals ik al zei, we gaan verder met Lake of restful dus. get so lonely while living here below. My Savior's waiting patiently, I'm ready now to go. I want a firm foundation that's built from God's own hand. And so I've started building a road to glory land. I'm working on the road. I'm working on the road that leads to glory. That leads to glory. I wanna shake. I wanna shake my Savior's hand. My Savior's hand. I'm building my home. I'm building my working on the road. I'm working on the road to glory land. upon the cross. So all that might believe in him, your soul would not be lost. I'm working on the road. I'm working on the road that leads to glory. That leads to glory. I wanna shake. I wanna shake my Savior's hand. My Savior's hand. I'm building my home. I'm building my home. Things eternal. Things eternal. I'm working on the road. I'm working on the road to glory land. the angels singing up there around the throne. I want to see my mother and take her by the hand. And so I've started building a road to glory land. I'm working on the road. I'm working on the road that leads to glory. That leads to glory. I want to shake. I want to shake my Savior's hand. My Savior's hand. working on road. I'm working on the road to glory land. Cause enough is enough. Stop that stuff. Cause enough is enough. Pick up your shit before the flies moving. I said pick up your shit is enough is enough. It's up to you out there. You're just living on a prayer. You like to hear the birds sing. You gotta do your thing. Do your thing. Do, do, do. You keep the world grooving. is enough. Stop taking that stuff. Stop taking that stuff. Pick up your shit before the flies move in. I said, pick up your shit before the flies move in. the sun ja, met eh, deze muziek eh, van... Eh, even kijken hoor. Van Seroka en nog iemand en Benatar. Gaan we... Even, ja, dat is een serie van Chill Out. Ik zal het even goed zeggen. Ambient Chill Out Music. De Oriade, nou ja, een, een tijd geleden alweer op de markt gezet een serie van acht cd's, misschien nog wel meer. En ehm, nou, heel divers. En er zaten ook wel hele heftige nummers in. Het, eh, de, de beats, de BMP's staan ook op de cd's vermeld. En ja, van eh, een heleboel eh, cd's gaat het maar gewoon allemaal te hard en te snel voor de aard van dit programma. Goed, nog even wil ik terug met jullie naar ehm, het concert. Een uniek jubileumconcert van Oriane Music Oriana Music bestaat 25 jaar en dat is eh, een feestje waard. Daarom gaan zij in Den Haag op 16 april gaan zij een, eh, een uniek concert organiseren. En ja, dat is natuurlijk eh, fantastisch. Het kost 25 euro als je ter plaatse gaat en vooraf inschrijvingen. Ehm, dan had je voor 1 april al in moeten schrijven, dus dat gaat allemaal niet meer. Maakt niet uit. Het wordt in ieder geval een geweldige avond eh, met eh, prachtige artiesten als... Eh, Mike Rowland, Aolia en natuurlijk ook Nederlanders als Alain Eskenazi. En ja, uh, ga het zien, ga het zien. Ik hoop dat ze het allemaal op gaan nemen. Met in ieder geval voor een cd en liefst ook met dvd. Dan hebben we daar later nog heel en heel veel plezier van. Ik ga afsluiten met eh, wat ik zelf vind de mooiste cd van de ambient chill out music. En dat is Max Volmar met Global Dream. Mijn naam is Ben Veuger en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio aflevering 719.